12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Nederland ligt bijna 4000 kilometer aan gevaarlijke gasleidingen... die snel moeten worden vervangen. Dat concludeert de toezichthouder... na een explosie in de kruipruimte van een Haags appartementencomplex begin dit jaar. Uit onderzoek blijkt dat gietijzeren leidingen de oorzaak waren. Daarvan liggen er nog veel meer in Nederland. Een Duitse verpleger is veroordeeld tot levenslang voor de moord op 85 patiënten. Hij spoot bij patiënten op de intensive care een schadelijk middel in. Hij hoopte daarna als reddende engel te worden gezien door de patiënten op tijd te reanimeren, maar dat ging vaak mis. En de man bekende meer dan 100 moorden, maar niet voor alle zaken was genoeg bewijs. De meeste asielzoekers met een ernstig strafblad worden niet uitgezet... omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat niet wil. NRC schrijft op basis van geheime IND-stukken... dat de dienst medewerkers onder druk zet... om verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers niet in te trekken. Het zou te veel tijd en geld kosten. In Purmerend wordt een explosief ontmanteld... dat is achtergebleven na een plofkraak op een geldautomaat van ABN AMRO vanochtend vroeg. Vijftien huizen zijn voor de zekerheid ontruimd. En de schade aan de geldautomaat, de muur en het dak is groot. De twee verdachten zijn nog altijd spoorloos. En Tata Steel in IJmuiden neemt maatregelen om de overlast van stof, geluid, stank en licht voor omwonenden terug te dringen. Deze week meldde het RIVM dat zogeheten grafietregens ongewenst hoge hoeveelheden zware metalen bevatten. Het gaat onder meer om lood. En vooral kleine kinderen die buiten spelen, die kunnen daaraan worden blootgesteld. Het weer nog, lokaal nog een buitje en op eh, steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden. Morgen wordt het een stuk warmer met 23 tot lokaal 27 graden. Later in de middag en de avond trekken er weer een paar stevige regen- en onweersbuien over het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Opnieuw problemen op de ring van Amsterdam, nu aan de noordkant na een ongeluk... Vanaf eh, Landsmeer tot aan de Koentunnel 4 kilometer file en 20 minuten vertraging in de richting van Den Haag.